Uur. Dijkers met het NOS Journaal. Steeds meer mensen melden zich bij specialistische klinieken voor transgenderzorg. Het aantal aanmeldingen verdriedubbelde in drie jaar tijd... blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. Het gaat vooral om jongeren. Naar schatting is een derde jonger dan 18. Waardoor de vraag naar transgenderzorg is toegenomen is overigens onduidelijk. Jongeren gaan later op zichzelf wonen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In 2011 werkte ruim de helft van de jongeren al toen ze het ouderlijk huis verlieten. In 2019 was dat gegroeid tot twee derde. De huidige huizenmarkt maakt het voor jongeren lastiger om op zichzelf te wonen. Ook bouwen studenten door het leenstelsel een schuld op. Om kosten te besparen blijven ze dan langer thuis wonen. Maar als ze eenmaal op zichzelf wonen keren ze wel minder vaak terug naar het ouderlijk huis dan eerder. De Amerikaanse conservatieve nieuwspresentator Tucker Carlson gaat na zijn vertrek bij Fox News verder met zijn show op Twitter. Volgens Tucker verdient zijn programma een doorstart. De show werd vorige maand door Fox van de zender gehaald. Het gebeurde na een rechtszaak over uitspraken van Carlson die hij deed over stemmachines. Die zouden volgens Carlson's show zijn misbruikt om de uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in het nadeel van Donald Trump te laten uitvallen. Fox News schikte met de stemmachineleverancier voor meer dan 700 miljoen dollar. De politie heeft 12 actievoerders opgepakt bij een demonstratie bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze moesten afgelopen avond het gebouw verlaten, maar weigerden dat. De actievoerders protesteerden sinds de ochtend in de aula. Ze willen dat de Erasmus Universiteit samenwerking met vervuilende oliebedrijven stopzet. Het weer, alleen in het oosten nog wat buien. Verder is het droog, bij een graad of 10.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 You know I got candy in my heels. forever be the my mind frame never changed, so you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly.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 voyage, bom voyage Hoe ze gruurt, spionage Ze heeft nieuwe tatoeage En komt ze met een glaasje Bom voyage, bom voyage Hoe ze gruurt, spionage Ze heeft nieuwe tatoeage Ze komt ze met een glaasje Yo, elo, shawty, kom, zag het, kom Was het, kom, buk het, kom, druk het, kom Doe het, kom, twerk Elo, shawty, kom, breng het, kom Geef het, kom, wees ben Rihanna, kom Work, work, work Oh, elo, shawty, kom, zag het, kom Was het, kom, buk het, kom, druk het, kom Doe het, kom, twerk Elo, shawty, kom, breng het, kom Geef het, kom, wees ben Rihanna, kom Work, work, work, work.